Kees Groot met het NOS-journaal. In een groep van 26 kinderen, jongen van 12, is daarbij overleden. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een ongeluk. De groep kinderen, leden van de scouting, liep over een brug over de Schelde... toen een tegemoetkomende auto op hen inreed. De jongen werd door de klap de rivier ingeslingerd. Zijn lichaam werd een uur later gevonden. Het lijkt erop dat de automobilist in de regen de macht over het stuur heeft verloren. Hij had volgens het Belgische Openbaar Ministerie niet gedronken. Haiti heeft voor het eerst in 22 jaar weer een leger. Het werd in 1995 ontbonden door de toenmalige president Aristide... na verschillende pogingen van de militairen om een staatsgreep te plegen. De huidige president, Moïse, wil uiteindelijk een krijgsmacht van zo'n 5000 man. De afgelopen tijd zijn er ongeveer 500 militairen gerekruteerd. Gisteren liepen tientallen van hen een mars door de straten van een kustplaats op Haiti. Ze werden met enthousiasme onthaald door de bevolking. Bij een brand in een appartementencomplex in Peking zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen. Acht mensen raakten gewond. De brand woedde in een complex van twee verdiepingen met goedkope huurappartementen, meldt een Chinees persbureau. Na drie uur had de brandweer het vuur geblust, maar de 19 slachtoffers konden niet meer worden gered. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand in Peking is nog onbekend. De Argentijnse marine zegt signalen te hebben opgevangen die vermoedelijk afkomstig zijn van de vermiste onderzeeboot San Juan. Binnen een paar uur tijd werd er zeven keer tevergeefs geprobeerd contact te leggen via de satelliettelefoon. Sinds woensdag is er geen contact meer met de onderzeeër. De San Juan heeft 44 opvarenden aan boord. Het weer op de Wadden waait het hard tot stormachtig. In de rest van het land is er minder wind. Het wordt de komende dag zo'n 9 graden.